van Linde met het NOS-journaal. Het Poolse leger is in actie gekomen tegen Russische drones boven Polen. Er worden wapens ingezet om onbemande toestellen neer te halen, zegt het leger. Om hoeveel drones het gaat is onduidelijk. In het oosten van Polen wordt mensen opgeroepen om binnen te blijven vanwege de militaire operatie vier vliegvelden zijn tijdelijk gesloten. Het gaat onder meer om de internationale luchthaven van Warschau. De actie wordt uitgevoerd met NAVO-partners. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders zijn ingezet. Het parlementsgebouw van Nepal is vermoedelijk compleet verwoest bij een brand. Het gebouw werd bestormd door demonstranten en in brand gestoken. Het gebeurde op de tweede dag van grootschalige anticorruptieprotesten in Nepal. Elders in het land zijn zeker 900 gevangenen ontsnapt... toen twee gevangenissen werden bestormd door betogers. Volgens het leger zijn de protesten gekaapt door railschoppers en plunderaars. Maandag schoot de politie 17 demonstranten dood. De VN wil dat het geweld door autoriteiten wordt onderzocht. De Amerikaanse president Trump betreurt de Israëlische aanval op Qatar. Hij noemt de luchtaanvallen zeer ongelukkig... maar lijkt geen verdere actie te ondernemen tegen Israël. De aanvallen waren gericht tegen Hamas-kopstukken. Over de slachtoffers is nog veel onduidelijk. Sinds de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude voelen veel jonge vrouwen zich nog onveiliger op straat. Zo'n 1600 jonge vrouwen zeggen tegen NOS Stories dat hun gevoel van onveiligheid is versterkt sinds de gewelddadige dood. De pas benoemde demissionair minister van Oosten wil laten onderzoeken of er oplossingen zijn voor het onveiligheidsgevoel. Zijn voorganger keek naar de legalisering van pepperspray en van Oosten wil dit verder onderzoeken.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

know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, take it all from me. You know, I know that things can only get better.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 to find a reason. Whoa. al lang verwacht. Geef mij een teken van leven.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 place I know you wanna go. It's a good life. So I see I'm in love with you. 就。